Juri met het NOS-journaal. In Delft het Mondriaan College ontruimd. Er zijn veel politieagenten met kogelwerende vesten bij de school. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. Er was ook een arrestatieteam aanwezig, maar dat is inmiddels weer vertrokken. PVV-leider Wilders zegt dat het volgend jaar het jaar van de waarheid wordt voor het kabinet. Hij noemt de samenwerking met VVD en CDA een verstandshuwelijk. Op belangrijke punten zitten er melkwegstelsels tussen ons in, zegt Wilders. Hij voegt eraan toe dat de PVV het kabinet de rit wil laten uitzitten, maar niet tegen elke prijs. Hij hekelt vooral het Europa-beleid van het kabinet. Wilders herhaalt dat het kabinet een probleem met de PVV krijgt als Nederland het aan Griekenland geleende geld niet terugkrijgt. En als het kabinet verder gaat met het overdragen van nationale bevoegdheden aan Europa, heeft het ook een probleem, aldus Wilders. Voorzitter Van der Kolk van FNV Bondgenoten noemde aanpassingen aan het pensioenakkoord een belangrijke verbetering. Gisteravond deed minister Kamp onder meer nieuwe toezeggingen over mensen met lage inkomens die willen stoppen met werken als ze 65 zijn. Van der Kolk wil dat de vakbond wordt betrokken bij vervolgoverleg. Verder zei hij dat hij de indruk heeft gekregen dat het zogeheten casinopensioen van tafel is. Dat is een belangrijke stap voor bondgenoten. FNV-voorzitter Jongerius herhaalde vanochtend dat de FNV maandag een besluit neemt. Ze benadrukte dat ook zij blij is met de toezeggingen van Kamp. Strijders van de Libische Overgangsraad zijn de stad Sirte verder binnengetrokken. Ze vechten daar met troepen van kolonel Gaddafi. Arabische media melden dat er vooral in de buitenwijken zwaar wordt gevochten. Behalve in Sirte wordt er volgens ooggetuigen ook gevochten in Beni Walid. Die stad wordt al weken belegerd. Dan nog het weer. Vanmiddag toenemende bewolking en vanavond lokaal kans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook in het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Joen. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.